Minister Schippers is niet verbaasd over de nieuwe onthullingen over doping in Rusland. De New York Times schrijft dat tientallen Russische atleten tijdens de Spelen in Sochi doping toegediend kregen. In de krant zegt de oud-directeur van het Russische antidopinglaboratorium dat Moskou een dopingprogramma had dat tot grote successen moest leiden op de Spelen in eigen land. Schippers noemt het een heel ernstige zaak en vindt dat sporters die doping gebruiken niet mee mogen doen aan de Olympische Spelen. De politie heeft een man aangehouden voor de moord op een Amsterdamse fietsenmaker. De 39-jarige verdachte werd opgepakt in een huis in Amsterdam-West. De fietsenmaker werd half maart in zijn winkel doodgestoken. Op dat moment waren er ook klanten in de zaak. Het motief voor de moord is niet bekend. Er werd niets gestolen. In het Zuid-Engelse Southampton staat een vuurwerkfabriek in brand. Omwonenden hoorden vanochtend vroeg een enorme knal. Er brak brand uit en een uur lang was het geluid van ontploffend vuurwerk te horen. De brandweer is volgens de BBC met zeker 70 brandweerlieden aan het blussen. Een aantal woningen is ontruimd, net als een school in de buurt. In de fabriek in Southampton zou niemand aanwezig zijn geweest. Het gaat slecht met de vlinders in Nederland. Het aantal waarnemingen was de afgelopen maanden 45 lager dan een jaar geleden. In vergelijking met 2014 was het 65 Volgens de Vlinderstichting en de Natuurkalender komt dat deels door de warme winter. Vooral het groot koolwitje, de kleine vuurvlinder en de kleine vos hadden daar last van. Dan het weer nog vrij zonnig, met in de loop van de dag wat stapelwolken... en in het zuidoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 16 tot 23 graden. In het weekend buien, soms zon en een stuk koeler, een graad of 12. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Ja, luisteraars, het ligt niet aan uw radio. We hebben eventjes een, eh, een kleine technische storing hier op de zender. Ik ga zo proberen wat continue muziek voor u aan te zetten. Eh, en dan hoop ik dat de storing eh, binnen de kortste keer is opgelost. Wat mij betreft, ik ga u een hele fijne vrijdag wensen. En nou, het ligt dus niet aan uw radiozender, maar, of aan uw radiotoestel of uw ontvanger. Maar het is echt een technisch probleem hier in de studio. In ieder geval, ik ga proberen om muziek voor u aan te zetten. U luistert naar ZFM Zandvoort. Dus even een korte storing, luisteraars. We proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Ligt dus niet aan uw ontvanger. zie de wanhoop in je ogen. Waar komt dit ineens vandaan? Waarom zag ik het niet eerder? Waarom komt het nu pas aan? Vroeger konden wij nog praten. Vonden wij altijd een weg. Nu wordt er nog wel gesproken, maar eigenlijk niet zoveel gezegd. Weet je het nog, ons eerste streven, het was samen wij alleen. Tegen alles op de wereld, het was door alle muren heen. Leg je hand in de mijne, ik ben jouw liefde nog niet kwijt. Misschien kan jij het niet bevinden, maar het zit er nog altijd. Zonder jou kan ik niet verder gaan. Jij bent toch het hart van mijn bestaan. Er is iemand in dit leven waar ik steeds opnieuw van langzaam bij me wegdreef dat de liefde was bekoeld. Laten wij opnieuw beginnen. Wat gebeurd is, is voorbij. Ik weet, het klinkt misschien wat simpel, maar wat overblijft zijn wij. Mestropa, aan het ne qui mieux sont dérisoires. je hmm. Er is iemand in dit leven waar ik steeds opnieuw van 呀。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 destination. American maiden, I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in this maiden down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. A handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shocked by the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there I had but one chance, and that was to run. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run up on its back and over just as fast as I could from the west Texas town of El Paso out to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rose's cantina below. strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left, right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong a deep burning pain in my soul. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for the leader is strong, and I rise where I fall. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the right feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul. misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.